uur. Dit is Renate Evers met het NOS. De voorverkiezingen is een spannende strijd geworden tussen Mitt Romney en Rick Santorum. In Ohio, de belangrijkste van de tien staten waar verkiezingen werden gehouden, lag Santorum lange tijd op kop, maar uiteindelijk won Romney. De uitslagen in de andere negen staten waar voorverkiezingen werden gehouden leverden geen verrassingen op. Romney pakte vijf staten, Santorum won in drie en Gingrich in één. Het aantal mensen dat direct een vast contract krijgt aangeboden is het afgelopen jaar gedaald met 97 procent, meldt uitkeringsinstantie UWV. In 2010 kregen nog 83.000 werknemers direct een vaste aanstelling. Vorig jaar waren dat er nog maar 2000. Volgens het UWV worden tegenwoordig vooral meer tijdelijke contracten aangeboden met een looptijd van meer dan een jaar. PvdA-leden kunnen vanaf vandaag per e-mail of per post een nieuwe partijleider kiezen. De vijf kandidaten zijn de Kamerleden Van Dam, Samson, Plasterk, Albayrak en Jacobi. Uit een peiling van 1 Vandaag 100.000 PvdA-leden kwam Samson gisteren naar voren als favoriet met 54% van de stemmen. Plasterk volgt met 31%. De andere kandidaten blijven onder de 10%. Geen enkele leerling in het basisonderwijs heeft de CITO-toets foutloos gemaakt. Drie kinderen maakten één fout. Ruim 2,5% van de leerlingen die de toets maakten haalden de hoogste score van 550. De gemiddelde score was 536 en dat is vergelijkbaar met vorig jaar. In Amsterdam is gisteren oud-minister Jaap Boersma overleden. Hij kwam van de ARP, een van de partijen die opgingen in het CDA. Aan het begin van de jaren 70 was hij minister van Sociale Zaken in de kabinetten Biesheuvel. En in 1973 werd hij minister in het kabinet Den Uyl. Boersma stapte daarna vrij snel over naar het bedrijfsleven. Jaap Boersma is 82 jaar geworden. Het weer vanuit het westen raakt het bewolkt en later in de ochtend begint het te regenen en er staat een stevige zuidwestenwind. Het wordt tussen 6 en 9 graden. Dit was het NOS Show. Dit is John Sohoka van de ANBB. Files in de Randstad staan onder meer op de A2 Den Bosch naar Utrecht. Tussen Beest en Knoop 7 kilometer. A4 naar Amsterdam bij Dorp 5. A6 Lelystad richting Muiden. Tussen Lelystad en Almere buiten Oost 4 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn de rijstoken weer vrij. A9 richting Amstelveen 3 kilometer tussen Beverwijk en afrit Haarlem-Zuid. A12 Arnhem naar Utrecht bij Maarsbergen 3. A27 Breda richting Utrecht tussen Lexmond en Knoop het Lunet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 走一万。 internet. www.zfmzandvoort.nl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 van Zandvoort, op 106.9 girls so close and be denied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 caving in I had to learn what I got and what I'm not And who I